uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran trekt zich volledig terug uit het internationale atoomakkoord. Het land voelt zich niet langer verplicht zich te houden aan de afspraken over het verrijken van uranium... nu de VS generaal Soleimani heeft geliquideerd. Het atoomakkoord was bedoeld om te voorkomen dat Iran kernwapens zou kunnen ontwikkelen. Vorig jaar zegde Iran het akkoord al gedeeltelijk op... nadat de VS eruit was gestapt en de sancties tegen Iran had opgeschroefd. Minister Blok van Buitenlandse Zaken overlegt met de VS en andere landen over de militaire missie in Irak. Het Iraakse parlement wil van de buitenlandse troepen af na de Amerikaanse aanval van vrijdag op de Iraanse generaal en een Iraakse militieleider. In Bagdad zitten drie tot twaalf Nederlandse trainers die helpen bij de opleiding van Iraakse commando's. Die trainingen zijn opgeschort. De eerste Turkse militairen zijn onderweg naar Libië, zegt president Erdogan. De Turken gaan naar het door oorlog verscheurde land om de regering in Tripoli bij te staan. Bijna twee derde van Libië is in handen van oud-generaal Haftar. Die wordt gesteund door onder meer Egypte en Rusland. Er wordt al weken hevig gevochten rond Tripoli. Gisteren vielen daar nog 30 doden bij een luchtaanval op een militaire basis. Het is onduidelijk hoeveel Turkse militairen nu naar Libië gaan. Volgens Turkije is de samenwerking nodig voor de stabiliteit in de regio. Paleis Soesdijk was vandaag voor het laatst open voor het publiek. Veel mensen grepen hun kans om nog één keer een kijkje te nemen... in het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard. Alle toegangskaarten waren uitverkocht. Op het bordes en bij de ingang stonden lange rijen.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 Playing this. Pick it one. Playing that. It's the groove that makes you move. think about you and me and everything we could be makes me hungry for your love. There'll never be a place in time where I won't try to do this whole song our damn self. do but when it's time to get down. This is Spider D, a rockin' with the crew, making everybody dance. It's what we're gonna do, but not any old dance. We're gonna do the smurf, rocking rockin' everybody on this here earth. So just get about your seat, forget about your cares. If you wanna do the smurf, can't be in a chair, cause to do it right, you got to get loose. If you listen to my voice, tell you what we're gonna do. Just bend your knees, girl, you add a little tea you bop it to the rhythm with the greatest of ease. Then you work your shoulders up and down, or back and forth, and all around. And if you're feeling footloose and fancy free, or uh, take a step back and forth, or shuffle your feet, or put it all together, and you are doing the smirk. The hottest new dance in the universe. So uh, yes, yes, y'all, but uh, you don't stop. Let's smirk it up. You see, it's time to rock. Yes, yes, y'all, you don't quit. If you were looking for a party, this is it.